zegt een woordvoerder van de Bond van Verzekeraars. De vrouw is zelf niet verdronken was. De verzekering keert wel uit aan de gedupeerde... maar probeert die vervolgens te verhalen op de verstuurder... of de eigenaar van de auto, zegt de woordvoerder. De dronken echtgenote van Barredien raakte zaterdag in Scheveningen... de macht over het stuur kwijt en beschadigde drie andere auto's. De NS slaat steeds vaker stations over als er te veel vertraging is. De NS doet dat om tijd in te halen en verdere vertragingen te voorkomen. Het zouden incidenten zijn. Volgens een woordvoerder is het soms de beste keuze uit twee kwaden. Het overslaan van een station gebeurt volgens de NS alleen als er op zeer korte termijn wel een andere trein op dat station stopt. Passagiers die uit willen stappen moeten op een volgend station een trein terugnemen. De Nederlandse bisschoppen gaan op 30 november op bezoek bij de paus. Bisschoppen moeten om de vijf jaar bij de paus verantwoording afleggen over hun beleid. Dat is al sinds 1587 verplicht. De laatste keer dat de Nederlandse bisschoppen het zogenoemde Ad Limina Apostolorum bezoek aflegden was in 2004. De termijn is dus al even overschreden, maar dat kwam doordat toenmalig paus Johannes Paulus II ziek was. Het Vaticaan is nog steeds bezig met het wegwerken van de achterstand. En dan het weer. Vanuit het noordoosten en oosten op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft het lang regenen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen, op andere plaatsen zon. En het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden. Er staat nu 2 kilometer file, maar er zijn wel twee rijstroken dicht.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 Raymond Seré met het NOS Journaal. Supermarkten willen hun personeel in de toekomst geen toeslag meer betalen voor werken in de avonduren of op zon- en feestdagen. De supers zijn nu aan het onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe CAO. De winkelketens willen uiteindelijk alleen nog een toeslag betalen voor werk tussen middernacht en vier uur ochtends. Winkels zijn dan sowieso dicht, maar bij distributiecentra wordt dan vaak wel gewerkt. De CAO geldt voor alle supermarktketens in Nederland. Volgens de CNV-dienst.